Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De PVV, NSC, VVD en BWB hebben vandaag weer de hele dag onderhandeld. Gisteren liep PVV-leider Wilders nog boos weg... omdat hij vindt dat het met asiel voor geen meter loopt. Ook na vandaag was Wilders niet echt tevreden. Politiek verslaggever Rob Bolsius legt uit waar de partijen het niet uitkomen. Het gaat over maatregelen om minder migranten en asielzoekers eh, naar Nederland te laten komen. Tussen de partijen eh, is verschil van mening wat precies nodig is... en hoe ze het aantal mensen dat naar Nederland eh, komt kunnen verminderen. Dat er minder mensen naar Nederland moeten komen, daar zijn ze het wel over eens. De problemen zijn te groot, de druk op de maatschappij vinden ze te groot. Over een maand moeten de twee informateurs hun verslag inleveren. Dat is volgens hun nog steeds een reëel mikpunt. Morgen gaan de onderhandelingen weer verder en dan gaat het over wonen en goed bestuur. De Britse premier wil dat kinderen die geboren zijn vanaf 2009 geen sigaretten kunnen kopen. En het Britse lagerhuis steunt dat nu. Het plan kreeg brede steun in het parlement, ondanks stevige oppositie. Oud-premiers Truss en Johnson zijn uitgesproken tegenstanders... omdat ze vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met persoonlijke keuzes van mensen de marathon van Rotterdam wil de komende jaren veel meer renners toelaten. Als het aan de organisatie ligt, kunnen er binnenkort 30.000 eh, lopers meedoen. Afgelopen zondag deden er 17.000 mensen mee. Er stonden er bijna net zoveel mensen op de wachtlijst. De directeur van de marathon gaat nu met de gemeente kijken... hoe er op een veilige manier uitgebreid kan worden. En het nummer Europapa van onze Nederlandse songfestival-inzending Joost Klein... is een plekje gestegen bij de boekmakers. Hij schommelde rond plek 5 en staat nu weer stevig op plek 4. Joost heeft alleen nog Italië, Kroatië en Zwitserland boven zich. Eerder werd bekend dat driekwart van Nederland gelooft dat Klein de finale gaat halen. Dan moet hij eerst de halve finale overleven en die is op 9 mei. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen wordt het hetzelfde weer als vandaag.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 Don't let me be the last to know my hand. de onsterfelijke muziek van Burt Bacharach. This Guy's in Love With You. En dit wordt gezongen door eh, natuurlijk Julio Iglesias. Hij heeft een album gemaakt. Dat heet, luisteraars, Romantic Classics. Het staat vol met covers. Eh, zoals Everybody's Talking. En How Can You Mend a Broken Heart. Van de Bee Gees zelfs. Ik ga er misschien straks nog wel even voor u draaien. Eerst ga ik een, eh, verzoekje doen voor mijn zoon Sander.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 And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake dead instead I'm Loving Angels Instead. Robbie Williams, nog altijd populair. En eh, hij doet af en toe ook nog wel eh, all over the world. Denk ik zo. We gaan eh, een verzoekje doen voor niemand minder dan Annemieke Vos. en die wil geen, geen moment wil ze missen. Nou, dat, komt wel goed uit, hè, Annemieke. Het is Aerosmith. I don't want to miss that thing. Smith, I don't want to miss a thing. Nou Petra, dit hebben wij met z'n allen, alle luisteraars... Eh, en eh, including de DJ van vanavond, dat ben ik natuurlijk. Dat hebben wij ook niet willen missen. Voor geen moment. Uh, het Ave Maria is altijd mooi om te draaien. En er zijn natuurlijk heel veel uitvoeringen van het Ave Maria. En ik heb er vanavond een gevonden van Anne Murray. haar uitvoering van het Ave Maria. En ik draag hem op aan Jan Breukling. En daar is een verhaal bij luisteraars. Want ik eh, kom al sinds, of ik kwam moet ik nu zeggen... Eh, al sinds een jaar of tweeënhalf in Bouwers in Zandvoort... op de vijftiende verdieping. Daar woonde Jan Breukling. En Jan is eh, helaas enkele dagen geleden overleden. Ehm, ik heb hem... Eh, leren kennen. Omdat Paul de Schouwer, dat is ook een goede vriend van Jan... Eh, mij erop wees dat uh, vanaf 15 hoog je prachtige foto's kon maken van Zandvoort. En mensen die mij kennen, die weten dat ik graag fotografeer... en ook graag foto's maak eh, ja, vanuit de lucht. Ik heb ook wel gevlogen boven Zandvoort. Maar, maar vanaf die flat van Bouwer Spellers kun je ook hele mooie foto's maken. En Jan ontving mij met open armen en we zijn sinds die tijd vrienden gebleven. En ik kwam regelmatig bij hem op bezoek... Hij was ook een beetje eenzaam. Dus eh, elk bezoekje wat hij kreeg, eh, dat kon hij zeer waarderen. Een paar weken geleden eh, moest hij geopereerd worden aan zijn voet. Na die operatie ging het mis, is hij gevallen. Uiteindelijk heeft hij zijn, zijn schouder gebroken. Kwam in een verzorgingshuis in Bentveld terecht. Bodaan Stichting. Nou, daar werk ik niet vrolijk van. Ik ben een paar keer bij hem geweest. Ik heb hem mee naar buiten genomen, want hij hield ook nog wel van een rokertje, zeg maar. Dus dan gingen we even naar buiten en zochten een zonnig plekje op als de zon er was missen En dan kon hij even roken en dan nam ik hem weer mee naar binnen. En uiteindelijk werd hij weer opgenomen in het ziekenhuis in arnhem zuid Schalkwijk. En eh, daar hebben ze hem verder onderzocht, want eh, hij bleef maar eh, ja, naast die gebroken schouder ja, sukkelen met wegtrekkers, zeg maar. En uiteindelijk had hij de Nou, ik weet niet of je dat kent, dat heeft ook iets met anesthesie te maken, met narcose. Als je dat hebt ondergaan, dan kan je dat krijgen in een... Eh, voltrekt zich iets in je, in je hersenen waardoor je van de wereld raakt. En eh, Jan zou uiteindelijk naar een hospice gegaan zijn, maar zover is het niet eens meer gekomen. Hij is eh, toch plotseling overleden. Hij was 83, als ik me niet vergis, dus had een respectabele leeftijd, dat wel. Maar ja, we zullen Jan missen. En ik, ik denk dat er een hoop zandwoorders zijn die Jan kennen, want het was een, ja, een markant figuur, mag ik wel zeggen. Ja, dat gebeurt ook allemaal in het leven. We kunnen er niks aan veranderen, luisteraars. Ik ga wat draaien voor eh, Petra Dilemma. Petra heeft een nummer gevraagd van Don McLean. When Love Begins. Nou, Jan Breuklin, die wist precies wanneer de liefde begint. In someone's head there is a land where I must show what she must know when she gives all her love away to him that seems as in her dreams unbroken by the storm. Don McLean. De zanger waar eh, eigenlijk Gerard Joling zijn eh, carrière aan te danken heeft. Want eh, Gerard Joling deed op een gegeven moment mee met de Soundmix Show van Henny Huisman. En zong Crying van Don McLean. En sindsdien is hij alleen maar ja, bergopwaarts gegaan wat zijn carrière betreft. Heeft grote hits gehad. Heeft ook in de, in de Aziatische landen heeft hij, veel optredens gedaan. En nou ja, we kennen Gerard Joling tot op de dag van vandaag sinds hij met een krachtige stem, ook eh, bij de toppers nog in, eh, in de arena in Amsterdam. En eh, ja, fantastisch. dit, maar dit was Don McLean. Dat, dat moet even daarbij vermeld worden. het weer zit de laatste tijd niet mee, Het Vond vandaag weer een gure dag. Harde wind, hoop regen. Terwijl de zon schijnt op mijn schouders. Dat vind ik nou juist zo lekker. Echt waar. Beetje sunshine on my shoulders. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes so lovely. song sunshine John Denver van de heerlijke, het heerlijke zonnetje op mijn schouders. We gaan uh, we draaien weer voor, eh, voor mijn zoon Sander. John Meyer Waiting for the world to change. Nou, wacht ik ook nog altijd op. Ook nodig trouwens. daar wachten we met z'n allen op dat de wereld verandert. In goede zin natuurlijk, de, zonder vechten, oorlog, narigheid, elkaar haten. Weinig liefde over en weer. Eh, empathie is zoek. Ja, dit, eh, beangstigt me wel eens, luisteraars. Maar gelukkig hebben we onze muziek nog, hè. We gaan even ver terug in de tijd met Nina en Frederik. En dan eh, luisteren we met z'n allen even naar de oceaan. Daar word je stil van hoor. There's a world of sun and sand Full of sky and far from land Where evening breezes caress the shore Like a gentle comforting hand Fragrant blossoms, honeybees careless laughter upon the breeze our lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean, echoes of a million seashells. Forever it's in motion moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. Is drawn in the sky, and two white birds clinging like foam to the crest of a wave rolling by. The silence of noon, the clamor of night, the heat of a day when the fish won't bite. These are the things that remind me of the day you sailed out of sight. Listen to the ocean, echoes of a million seashells. Forever it's in motion, moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. heel ver terug. Er waren vroeger eh, op de zaterdagavond altijd van die mooie televisieprogramma's... met, eh, met live muziek. Onder andere eh, Rudy Karel had ook zo'n show. met met Esther en Abraham Overriem op zo'n eiland. En Nina en Frederik waren ook een keer te gast in, in een programma van Rudy Karel. Kan ik me herinneren. Zwart-wit tv, hè? Dat is een heel klein beeldje. 43 centimeter. Als je geluk had, had je een tv van 53 centimeter. Dan zat de hele familie op zaterdagavond met een lekker eh, kopje koffie en een gebakje erbij. Te genieten van uh, één of twee netten geloof ik. Nee, één, één net in het begin. Nederland één, dat was het. <laughs> kan je nou niet voorstellen. We hebben nou zoveel kanalen. En ook heel veel kanalen om, eh, om muziek te, te luisteren, luisteraars. Eh, diepste van hun hart gezongen. De Buffoons uit Enschede. I'm so in love with you. Eh, en luisteraars, als je morgen met lekkere gouden ouwe wil ontbijten... vanaf 8 uur ben ik er weer met de Duifzaag de Week door. Het is natuurlijk woensdag en dan is het de hoogste tijd, luisteraars... om de week door te zagen. Ja. Dit is Laura Redigan. How am I supposed to live without you? I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. This dream of mine is coming to an end. How can I blame you when I built my world around the hope that one day we'd be so much more? Ken het natuurlijk allemaal van Michael Bolton. En dit is Laura Brannigan. Ja, wie het nou eigenlijk eh, origineel heeft geschreven en gezongen... dat is mij niet bekend. Eh, in ieder geval allebei mooie uitvoeringen, vind ik zelf, hoor. Nou, dit kennen we natuurlijk allemaal, Ja, Hier wel even voor zitten, hoor. Schenk je wijnglas maar vol en eh, meer dan 10 cc is toegestaan. Ik heb ze gezien laatst in het Kennemer Theater in Beverwijk. Waar slechts 500 mensen ingaan. Maar ze hielden ervan om op eh, kleine schaal te toeren. It's just silly I'm going through. blijft een uh, fantastisch nummer. 10cc. I'm not in love. Nou, ik hoop voor u allemaal dat u wel een liefde in uw leven heeft... en dat u wel eh, verliefd bent. Even geliefde, dat eh, zou toch prachtig zijn... als het voor iedereen kon bestaan. Stukje country, Dan Seals. Campfire, coffee... from a tin cup in my hand sure warms the fingers when it's cold. And playing an old guitar, a friend I understand. It sure smooth the wrinkles in my soul. Sleeping in the moonlight blanket for a bed It leaves a peaceful feeling in my mind Waking up in the morning With an eagle overhead Makes me long to fly away before my time I think God must be a cowboy at heart. He made wide open spaces from the start. He made grass and trees and mountains and a horse to be a friend trails to lead old cowboys home again horse to be a friend And trails to lead old cowboys home again And trails to lead old cowboys home again Heerlijk met zo'n uh, erbij. Ja, ik hou wel van countrymuziek. Uh, eh, niet alles, maar eh, de meeste vind ik toch wel eh, erg lekker hoor. Dan Seals is ook een van mijn favoriete zangers. Als het om countrymuziek gaat. Ja, luisteraars. Dit is een live uitvoering van onze vriend Roy Orbison. Sweet dream, baby. dream? Dream, baby, come me dream a sweet dreams the whole day through. Dream, baby, come me dream a sweet dream, nighttime too. I love you and I'm dreaming of you. That won't do. Dream, baby, make me stop my dreaming. You can make my dreams come true. Yeah, sweet dream, baby. te dromen, liefje. en ik heb een beller. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik had een heerlijke zoete droom, maar toen werd ik wakker van het lawaai van jou. Een, zweet, een zweterige droom had je zeker dan, hè? Want dit Oh, dat was het, dat was ja, het. Ja, ging, het ging over... Ja, het ging over Sweet Dreams, eh, beste Willem. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Uh, ja, Bruis aan de lijn. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Net voor de klok van 11 uur. Ja. En waar bel je vandaan, Wim? Ik ben vanaf mijn werk en eh, ik eh, ben midden in een brandevaartronde. En eh, ik heb hem even onderbroken om eventjes kort voor het signaal nog eventjes in te bellen bij jou. Je bent ook wel een werkpaard, hè jij? Ik ben, ik ben echt, ik ben echt een, een werkpaard. Hallo, kunt u even wachten met inbreken dat ik bij u ben? Ja. <laughs> zijn beleefd inbreken, zo in Amsterdam. Ja. Hey, gaan wij nog lekker radio maken vrijdag? Wij gaan vrijdag een geweldige mooie uitzending maken. Drie uur lang met fun en Jolijt. Met fun en Jolijt. Komen er nog bekende, bekende eh, eh, eh, artiesten langs? Of? Ja, volgens mij wel. Ik vond de Hang, die zou nog een stukje doen. Die zou live gaan zingen, geloof Zijn moeder die speelde of de tweede viool of een doedelzak. Dat was niet helemaal duidelijk. Oh. <laughs> en ze zegt van, uh, van, ik moet wel zitten, want ja, die zak is toch wel zwaar. om die dikke beentjes voor mij. Dus ja, het is niet anders. Het is niet niet nou vrij. Hey, tot de laat moet je vanavond? 12 uur, ik moet een uurtje. Oh, oh kijk. Oh, dat, dat eh. Dus eh, ik denk precies op de helft nou kom komt hartstikke goed. En, en, en eh, was, het een, was het een rustige avond? Heb je spannende dingen meegemaakt? Nee, nee, ik heb wat lastig volk hier. Maar dat geeft niet, ze zijn weer weg. Ben je nog overvallen of zo? ja, ik overviel mezelf toen ik in de spiegel keek. Man, wat schrok ik. Of ben je door emoties overvallen? Dat kan ook natuurlijk nee, nee, nee, nee, Ik dacht oh. dat in, eh, nee, nee. Ik dacht dat het een uh, peperduur schilderij was, een nachtwacht. Maar wat Stellen we nu uniform? Ja. <laughs> Heb je gezien in Denemarken dat eh, ja, een soort, soort museum is daar afgebrand, een houten museum. ik las het, ja. ja soort, en daar zag je allemaal mensen, dus uh, ook uit het publiek, die, naar buiten kwamen met allemaal portretten, schilderijen. Enorme doeken ook, eh, om het allemaal te redden uit die brand vandaan. Ja, dat klopt. Ze hebben me nog gebeld over het de sleutel nou, Die had ik toch al. <laughs> Uit de brand, nou. Ik zeg maar wel betalen knekkenbreud. Dat hebben ze gedaan. <laughs> Goed, jongen. ik hou je niet langer op, want eh, we gaan naar de klok van 11 uur. En als radiomaker weet ik dat. Nou, je mag, je mag nog wel even eh, doorkletsen, want we hebben een alle 50 seconden. En dan heb ik, kan ik eigenlijk geen... Seconden, dan kan ik alleen vast even een nummer draaien voor ja, voor alle, luisteraars van Enya, Only Time. Oh ja. Eh, voor het volgende uur. En eh, nou ja, morgen en vrijdag zijn wij er weer. Ja, helemaal goed. Eh, en Gerry is er ook bij? Ja, Gerry is er ook bij natuurlijk. En die viel de het Veen ook. En Vlaardingen zal luisteren. En misschien wel uh, Suzy uit Texas. Je weet het. Ja, het Irving, hè? is Irving. Het is wel leuk is dat we, dat we luisteraars hebben helemaal in, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, hè? Ja, dat het mooiste. Hè? De boys doen het maar, hè? Fantastisch, hè? <laughs> hey, Wim, we gaan aftellen van uh, eh, 10 naar 9.